uur. Dijkers met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft op een persconferentie westerse landen ervan beschuldigd... bewust een oorlog uit te lokken in Oekraïne. Hij reageerde daarmee voor het eerst op de spanningen rond Oekraïne. Volgens Poetin wil de Verenigde Staten meer sancties aan Rusland opleggen... en gebruikt ze daar het conflict rond Oekraïne voor... De Amerikaanse minister van Defensie heeft ondertussen aangekondigd later deze maand naar Europa te komen. Dan is een overleg gepland met zijn ambtsgenoten binnen de NAVO over de spanningen aan de Oekraïnse grens. De helft van de meisjes en vrouwen tussen de 12 en 25 jaar zijn het afgelopen jaar wel eens ongewenst nagefloot op straat. Ook krijgen ze vaak te maken met gesis of, geroep, blijkt uit cijfers van het CBS. Dat voor het eerst onderzoek deed naar straatintimidatie. Het vaakst komt dat voor bij jonge vrouwen tussen de 18 en 21 jaar. Maar ook tieners werden slachtoffer. 70% van hen zicht op straat wel eens lastig gevallen te zijn. Van alle zeehavens in Europa is Rotterdam veruit de meest vervuilende. Volgens een rapport van milieuorganisatie Transport and Environment... wordt in de Rotterdamse haven jaarlijks 13,7 miljoen ton CO2 uitgestoten. Dat is vergelijkbaar met vier keer de uitstoot van een kolencentrale. Met het rapport wil Transport and Environment de discussie aanzwengelen over de impact van havens op het klimaat. De door een vulkanenbarsting getroffen eilandengroep Tonga gaat in lockdown. Bij twee reddingswerkers is een besmetting met het coronavirus vastgesteld. Ze zijn in de haven van hoofdstad Nuku'alofa aan het werk geweest. Daar arriveerde de afgelopen weken noodhulp vanuit verschillende landen. Omdat Tonga lange tijd coronavrij was, is de eilandgroep extra voorzichtig. Daardoor wordt er meer getest sinds de noodhulp aankwam. Premier van Tonga heeft aangekondigd dat elke twee dagen opnieuw wordt bekeken of de lockdown nog nodig is. Het weer droog bij 5 tot 7 graden.